Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Zaandam heeft brand gewoed bij een verpleeghuis. Er stonden tuinmeubelen in brand, maar er kwam veel rook naar binnen. Daarom zijn 30 à 40 bewoners geëvacueerd. Ze werden in een ander deel van het complex opgevangen. Twee medewerkers die rook hadden ingeademd... zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De brand bij het Zaanse verpleeghuis was snel geblust... maar het gebouw moest nog wel worden geventileerd. Het is nog onduidelijk of de bewoners de nacht elders moeten doorbrengen. Het Kitty Kotti Festival wordt vanwege de verwachte drukte dit jaar niet gevierd in het Amsterdamse Oosterpark, maar op het Museumplein. Het is dit jaar 150 jaar geleden dat de slavernij in Suriname en het Caribisch deel van Nederland werkelijk voorbij was. En daarom verwacht de organisatie van de viering een hogere opkomst. Ook de koning en koningin zullen erbij zijn. De herdenking van de slavernij vindt wel plaats bij het Nationale Slavernijmonument in het Oosterpark. Boef is dit jaar de grote winnaar van de Phoenix Music Awards. De rapper nam bij de uitreiking in Amsterdam vier awards in ontvangst. Onder meer voor beste mannelijke artiest, beste rapper en beste sociale media. Ook Broederliefde viel in de prijzen. De hip-hop kreeg de prijs voor beste groep, beste album en beste nummer. Jade Lauren won de prijs voor beste vrouwelijke artiest. De Phoenix Music Awards werden voor de tiende keer uitgereikt. Darter Michael van Gerwen heeft in Londen zijn zevende titel gewonnen in de Premier League. In de finale rekende hij af met Gerwin Price. Het werd 11-5. Met zeven titels is van Gerwen nu recordhouder. Hij heeft er nu één meer dan Phil Taylor. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. Landinwaarts wordt het zo'n 4 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met temperaturen tussen de 15 en 20 graden.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 Plus sur les radars, pardon, là je peux pas voter. Ah. I take it, I take it, I take it, I take it. from pain, had I been there? van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. He's home again from another day.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 know what it is? You are the eagle, soaring so high. You are the man. Cali, PU, SI, yo no te pa' ti. Me puse rica y a ti no te gusta. Te como el cangri, lo que pasó, pasó.